Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Flink wat wateroverlast in Zuid-Limburg. Het regent daar al uren flink en dat zorgt voor veel problemen. Volgens de politie staan in onder meer Landgraaf, Kerkrade en Eigelshoven de straten blank. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd. In Eigelshoven ontstond ook nog een gaslek toen een deel van de stoep wegspoelde. Voor de zekerheid zijn een zorgcentrum en een supermarkt ontruimd. Meerdere treinen in de regio rijden vanwege de regen niet. Engeland heeft de kraker tegen Duitsland gewonnen. In Londen wonnen ze 2-0 van de Duitsers. En daarmee is Engeland door naar de kwartfinales van het EK. Het was voor de bondscoach van Engeland helemaal een bijzondere wedstrijd. Southgate kijkt omhoog. 26 jaar heeft hij en heel Engeland gewacht op revanche voor die uitschakeling in 1996 op Wembley in de halve finale. Toen Southgate die beslissende penalty miste. Waar is dat feestje? Dat vraagt de maker van het nummer zich ook af, want hij heeft ruzie over de auteursrechten, schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Het nummer van de Pita Boys is een megahit in België rondom het EK voetbal en wordt op allerlei feesten en pleinen gedraaid. de meeste opbrengsten gaan niet naar de Pita Boys, maar naar rapper Said, omdat er een sample in zit uit dit nummer van hem. De Pita Boys vinden dat oneerlijk. Ze zeggen dat ze tienduizenden euro's mislopen. Ze zijn ook boos op de Belgische Voetbalbond... die de tekst Waar is dat feestje gebruikt voor merchandising... zonder ervoor te betalen. Het weer nog 22 tot 24 graden met in Limburg flinke buien. Vannacht overal steeds meer regen. Het koelt af naar 14 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files zijn inmiddels opgelost. Alleen op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem heb je nog 10 minuten vertraging tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem.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 He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touchdown. Mm-hmm. Tell me at a time you worked with women's so shoes. Traveling throughout the South. Spoke with tears of 50 years. How is, how is dog Eh, natuurlijk heel erg bekend gemaakt door eh, Robbie Williams van het album Swing When You're Winning. Maar dit was een, een Nederlandse versie. De meesten zullen de, de vrouwelijke stem wel herkend hebben. Dat is natuurlijk Treintje Oosterhuis. Maar de mannelijke stem is iets eh, dat je denkt van... nou, is dat hem? Ja, inderdaad, het is Jan Versteeg, de Nederlandse presentator van Lingo. Maar hij heeft een ongelooflijk fijne, fijne, fijne jazzstem. Hartelijk welkom bij het tweede uur van ZFM. Mijn naam is Marco. Fijn dat u luistert. En ook een herzlich welkom met onze Duitse Zuhörer. En een warm welcome for uh, listeners from overseas. We gaan gelijk verder met een, uh, een lekker nummer... Finding the Way van het Amsterdam Jazz Orchestra. State of Mind van het eh, Amsterdam Jazz Orchestra van het album Finding the Way. Dat gaat nog eh, een paar uh, kwartier zo door. de uitzending is kort om het hele nummer natuurlijk te draaien. Ehm, in het eerste uur heb ik ook al wat muziek gedraaid van het nieuw collectief jazzband. dat is natuurlijk een Nederlandse band die al meer dan 25 jaar opereert. Wereldwijd, veel prijzen gewonnen ook. En het is ook een band wat heel vaak samenwerkt met grote artiesten van over de hele wereld. En mijn doelstelling van deze uitzending was natuurlijk ook eh, alleen maar Nederlandse artiesten te draaien. Vooral omdat natuurlijk eh, Max Verstappen vanmiddag een grote kans heeft om te winnen op Spielberg. En natuurlijk het Nederlands elftal vanavond eh, speelt in het Europese kampioenschap voetbal. Vandaar dat het helemaal een Nederlands tintje krijgt deze uitzending. Maar je komt er bijna niet omheen dat er toch ook een paar internationale artiesten meedoen. Vandaar dat ik nu een nummer heb klaarstaan van het nieuwe Cool Collective samen met, eh, met Bianco. Eh, de vraag is alleen of het jazz is, maar dat laat ik aan u over. you give. wel zeggen dat het eh, toch wel een jazzy nummer is. Het volgende nummer wat ik heb klaarstaan is een cover van een popmuziek. Eh, uh, het is van eh, Total Touch en Touch Me There en Kiss Me Here. En het is vertolkt door Alan Clark en het komt uit het programma De Beste Zangers. by your smile. Free me from rules for only one night. Desirable as you are, trying to keep myself in line. Although your movements feel so right, keep my glory high. Touch me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever the way you're grooving like you just don't care. Tonight we'll fly to heaven. Caress my body and my soul. I need to take care of. I'm just a little guy, not asking for a razor face lover. Don't make me scared, don't push me into your arms, yeah. I'll find me softly your affection. Bring it to me touch me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. I like the way you groove and like you just don't care. Tonight we'll fly to heaven. better bring it to me. Your power makes me feel so shy. we are steady as a rock. In stormy weather, we'll always stay together, even if we're sometimes tied up. I've been away a while to climb the mountain. It's hard work just to make it to the top. better to live it up ongelofelijke fan van deze jongen. De Dennis van Aas, eh, gewoon uit Beeldhoven, midden 20, winnaar van de Voice of Holland 2019. Eh, en hij is gewoon onwijs goed bezig met zijn eh, jazzmuziek. Dus uh, zeg niet dat jazz alleen voor oudere mensen is. Deze jongen is midden 20 en hij is ongelooflijk goed bezig met jazzmuziek. En hij is ook ongelooflijk goed bezig met een theatertour. Deze stad weer op in oktober. En eh, de première is gelijk hier in de buurt in het Kennemer Theater in Beverwijk op 5 oktober. En dan gaat dan het hele land door naar, eh, naar 7 oktober Alkmaar, 8 oktober Gouda... 9 oktober Rijswijk. En zo gaat hij het hele land door. Het is een ongelofelijke show met een hele leuke big band erbij. Wij zijn twee jaar geleden geweest hier in Haarlem. En de show heet uh, eh, Swinging on a Star. Zeker de moeite waard. waarvan ik ook een ongelofelijke fan ben, is een trompetist. Deze heb ik in het eerste uur ook een paar keer gedraaid. Waarbij die samenspeelde met het... Eh, met het, eh, eh, het, jazzorkest uit Amsterdam. Maar Jan van Duiker heeft ook een, een eigen productie gedraaid en een, een cd uitgebracht. Het heet Fingerprint. Daarop speelt onder andere ook Candy Dulver. Het volgende nummer van Jan van Duiker heet Happy End met onder andere Candy Dulver. Jan van Duiker eh, van het album Fingerprint Happy End... met onder andere Candy Dulver en ook eh, Jesse Ruller. Op die mooie stielgitaar, zoals je het hoort. Na nou, het volgende nummer wat ik weer klaar heb staan. Ik kan het gewoon niet laten. Dat is van Dennis van Haasen. En Dennis van Haasen, eh, net ook al een nummer gespeeld... merk je wel dat hij onwijs eigenlijk met zijn carrière bezig is... en dat het hem ook vrij goed lukt. Want vorig jaar heeft hij natuurlijk onder andere opgetreden... met Michael Bublé in Keulen... En hij heeft ook een, nieuwe, een nieuw album uitgebracht met Matt Dusk.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 Oh, when you're out in a crowd, the blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep, the whole night you're crying. But you can't forget her. Soon you even stop trying. You're one that floor. you feel your heart break You're learning the blues When you're at home alone The blues will taunt you constantly When you're out in a crowd Those blues will haunt your memory The nights when you don't sleep That whole night you're crying but you can't forget her. But you can't forget her. Soon you even stop trying. Oh, you'll walk the floor. And you'll wear out your shoes. When you feel your heart when you break. Feel your heart you break. in the blues. When you feel your heart break.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 Laura waar we onder andere anderhalf tot twee jaar geleden... een heel leuk interview hebben gehad. Waar we heel welkom zijn ontvangen bij haar thuis met een eh, kopje koffie. Eh, en altijd toch wel een vriendin van de show ook. En daarom draai ik ook elke keer weer... Eh, net zoals, ja, je zult het bijna niet geloven, weer Dennis van Haasen. Want verwacht het onverwachte zodra de muziekwereld van de Black Tie Affair zich aan je openbaart. Staat op de website. De Electro EP is alles wat je niet vermoedt van dit bijzondere genootschap. uniek trio nu bestaande uit zanger Dennis van en tenzij, terzijde gestaan door MC en producers Kiki Raps en gitarist René Formino. Maar dit kan even goed in de toekomst nog wel van veranderen. Het is natuurlijk een eh, uniek talent wat daar samengesteld is in de Black Tie Affair. Maar vooral de chemie tussen, daartussen is leidend voor de sound. Het is een hele nieuwe soort eh, muziek. Ik vind het eh, heel leuk. En deze cd is pas, uitgebracht. Het heet de Black Tie Affair met onder andere Dennis van Aarsen. I don't care what people say to me. She's sweet like lemonade. She's stronger than I'll ever be And makes or fades my memory She's always so accessible It makes me feel incredible Up until the morning when She leaves without a warning this affair is toxic, but I swear she's what I need. I don't know without her where I'd be. She can make the rain go hear a sweet voice call Can Make the Rain Go van Dennis van Azen, onder andere de Black Tie Affair. En het volgende nummer, je hoort het al, ik was vergeten op stop te zetten, is van Alec Clark, het nieuwe nummer Jazz.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 c'est see. Uh-huh. Yes, van Ellen Clark, geboren in Haarlem, een tijdje gewoond in Zandvoort. Nu is de reis natuurlijk de vraag, is dit jazz? Ja, dat vraag ik mij ook af. Maar het is in ieder geval wel een lekker nummer met een heleboel lekkere jazz-invloeden erop. Ehm, en daarom gaan we ook weer naar iets jazziers terug. Zo bijna aan het einde van de tweede uur hier op ZFM Jazz. Mijn naam is Marco. Nog steeds fijn dat u luistert. Jan van Duik eh, met Fingerprint Scribbling... met onder andere Candy Dilver en Jesse van Ruller. We blijven een beetje in de, in de funky scene... en daarom heb ik een, een nummer van How It's Done van Candy Dulver. <laughs> Andy Dulver, How It's Done. Een lekker swingend nummer. Een jazzy funk nummer. We zijn aan het einde gekomen van het tweede uur van Jazz op ZFM. Elke zondagochtend van 10 tot 12. Volgende week eh, is mijn collega, het rooster staat niet bekend voor de zomer. Maar die zal deze week gemaakt worden door mijn collega Auko. En dan zullen we weer kunnen genieten volgende week van heerlijke jazzmuziek van een van mijn collega's. We zijn, eh, zo gezegd, zijn aan het einde gekomen van deze ochtend Jazz op ZFM. Mijn naam is Marco. Bedankt voor het luisteren.